Jan van der Putten met het NOS-journaal. De bureaus euro extra van staatssecretaris Teven. De staatssecretaris wil daarmee de druk op de gezinsvoogden verminderen. Gezinsvoogden hebben nu vaak te veel jongeren onder hun hoede. Met het geld kunnen meer voogden worden aangetrokken. Ook wordt een korting op de jeugdzorg uitgesteld. Teven stelt wel als voorwaarde dat de bureaus jeugdzorg hun administratie op orde brengen. Volgens hem is nu niet goed duidelijk hoe ze hun geld besteden. Het dodental van een brand in een ziekenhuis in de Indiaanse stad Calcutta is opgelopen tot 89. Vanochtend vroeg brak er brand uit in de kelder van het ziekenhuis. Daarna sloeg het vuur over naar de andere etages. De brandweer van de Indiaanse stad is vijf uur bezig geweest om het vuur onder controle te krijgen. Zes directieleden zijn opgepakt omdat ze veel te weinig deden om de patiënten te redden. Het kabinet wil de ziektewet aanscherpen. Voor mensen met een tijdelijk contract wordt de hoogte van de uitkering afhankelijk van de tijd die ze hebben gewerkt. Minister Kamp benadrukt dat werknemers met tijdelijke contracten en uitzendkrachten gemiddeld langer ziek zijn dan mensen in vaste dienst. Volgens de plannen krijgen flexibele werknemers eerst 70% van hun loon. En afhankelijk van het aantal maanden dat ze hebben gewerkt wordt dat teruggebracht tot 70% van het minimumloon. Ook gaat het UWV na een jaar ziekte beoordelen of iemand ander werk kan doen. De rechtbank in Almelo heeft een Pool van 27 veroordeeld tot 24 jaar gevangenisstraf. Vorig jaar bracht hij bij een woninginbraak in Almelo twee mensen met veel geweld om het leven. De dader was onder invloed van drank en drugs. Volgens het Pieter Centrum had hij waanideeën. Dan nog het weer. Vanavond opklaringen en in het noorden nog een bui. Minimumtemperatuur rond het vriespunt. Morgen wisselen bewolkt, in het noorden een enkele bui. En het wordt een graad of 6. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand bij de ANWB. Er staan 30 files, bij elkaar 100 kilometer. Ik noem de files van 4 kilometer en langer. A1 Amsterdam richting Amersfoort, tussen knooppunt Eemnes en de afrit Bunschoten 7 kilometer. Verderop tussen Eembrugge en knooppunt Hoevelaken 4. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, bij de Schipholtunnel 4 kilometer. Door een ongeluk zijn daar drie rijstroken dicht. De andere kant op bij Hoogmade 5. A6 Lelystad richting Muiden, tussen Almere Stad en Muidenberg 8. Door een ongeluk is daar maar één rijstrook open. A10 West naar Zaanstad bij de Koentunnel 4. A13 van Den Haag naar Rotterdam bij de Afrit Berkel en Roderijs 4. Dan de A15 van Rotterdam naar Europoort bij Spijkenisse 4.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 Maar dat laatste uurtje help ik je nog even door met de beste hits van Europa. 21 jaar gang, aflevering 49. Deze week 18 stijgers, 3 zittenblijvers, 17 dalers en 2 nieuwe binnenkomers. heb dat ook twee platen natuurlijk de lijst moeten verlaten. Colvin Harris en Flees met Bounce na 14 weken. En Olly Murs, de Hard Skips A Beat verdwijnt ook na 13 weken uit de lijst. snel stijgende The One That Got Away van Katy Perry stijgt 8 plaatsen. Snelste daler is van Jason Derulo. It Girl zakt er 10. Langs genoteerd zijn er deze week twee. David uh, Guetta en Sia Titanium en ook James Morrison Slave to the Music. Beide staan alweer 15 weken in de lijst. 9 december komt ook voor in geschiedenisboeken. Onder andere 1793 in New York komt American Nirvana uit. Het eerste dagblad. Het is opgericht door de Noah Webster. In 1940 op deze dag het Britse leger dat valt Italiaanse troepen in Noord-Afrika aan. Douglas Engelbart demonstreert voor het eerst, eh, demonstreert voor het eerst een eh, computer met muis in 1968.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 twee bands achter elkaar die al lange tijd groot zijn in Europa. Op nummer 15 in de zesde week van 19 omhoog naar 15. De Red Hot Chili Peppers, de Monkey of Roses. En in de zesde week Nickelback omhoog van 17 naar 14. When We Stand Together. Een plaat die, eh, of een die ook goed eh, doet, dat is Coldplay met Paradise. Alleen die zakken wel deze week. In de twaalfde week zakken ze namelijk van 6 naar nummer 13. Een plaat die je deze week wel goed doet, dat is van Merlon Roadhead.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 En daarvoor ook het rustige nummer van Melon Rodet en A New Age. In de zevende week gaat die omhoog van 15 eh, naar 12. En dan gaan wij, voordat we de top 10 in gaan, nog maar eens kijken naar wat we dan allemaal al gehad hebben. Op nummer 20, 7 plaatsen winst in de vierde week voor Ty Cruise en Flowrider, de Hangover. Jason Rulo, Fight For You in de vijfde week omhoog van 25 naar 19 ook vijf weken in de lijst, worden net voor het nieuws van 4 uur Avicii en Levels. In de vijfde week omhoog van 21 naar 18. Florida, Good Feeling. In de negende week zak het van 16 naar 17. Van 13 zak het naar 19 in de negende week. Pitbull en Mark Anthony, Rain Over Me. De Chili Peppers en The Monarchy of Roses staat ook 6 weken in de lijst. En die gaat omhoog van 19 naar nummer 15. Ook 6 weken Nickelback, When We Stand Together. In de 17e week nee, in de zesde week omhoog van 17 en dan wel naar 14. En Coldplay met Paradise die doet dat wat minder goed. Maar ja, ondertussen natuurlijk al die nieuwe single van Charlie Brown in de lijst. In de twaalfde week zakt Coldplay met Paradise van 6 naar 13. Monroe Dead New Age in de zevende week omhoog van 15 naar 12. En van 18 naar nummer 11 gaat Lana Del Rey en haar videogames. Dat alles in haar vijfde week alweer dat zij in de lijst van Europa staat. En hoe nummer 10 kan je staan als je in de tiende week vorige week op 10 stond en ook deze week nog eens op nummer 10 staat. Jonah Bromfield doet dat samen met Lil Twist en de single Fooling. even voor de klok van half vijf. Jouw weekend staat al voor de deur, maar voor het zover is gaan we eerst op weg naar de beste plaat van Europa. Deze plaat heeft het niet gehaald. Deze plaat moest zelfs inleveren. Tardy en Lee Keep Waiting. In de tiende week zakken ze van 5 naar 9. De Diona Bromfield hoor je daarvoor met een eh, Lil Twist. Diona Bromfield die trouwens in de leer heeft gezeten bij eh, Amy Winehouse. En daar zingt ze ook een beetje over in voeling. The best teacher I ever had. De tiende week blijft zij zitten op een nummer 10. We gaan verder omhoog vinden dan Birdie Skinny Love. Acht weken in de lijst van 12 omhoog naar nummer 8. Ik zei het vanmorgen op mijn werk, want ik kwam deze plaat ook voorbij. Deze dame, toen ze dit inzong, was ze pas 14 jaar. Ondertussen is ze wel 15 geworden. Een 14 jaar aan al zo'n en gewoon nummer 8 in Europa. Skinny love, just last ma ma ma ma ma ZFM, Westkust, weerbericht. Ondertussen alweer 2,5 minuut over half 5. Tijd om eens te gaan kijken wat het weer gaat doen dit weekend. Onder aanvoering van een lage drukgebied eh, Vriet Helm boven het zuiden van Scandinavië is vandaag opnieuw een grote waaidag. De westelijke wind die waait namelijk over land krachtig aan zee zelfs hard. En verder eh, schijnt geregeld de zon, maar er vallen ook wat buien. De temperatuur stijgt naar maximaal 8 graden. En vanavond in de komende nacht passeert er dan een storing en vallen er nog altijd enkele buien. De west- tot noordwestelijke wind die waait over land dan matig aan zee nog steeds krachtig. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 2. Morgen dan profiteren we van een klein hoge drukgebied daarboven het oosten van Frankrijk. En daardoor zijn er flinke periodes met zon en blijft het de hele dag droog. Zaterdagavond en zondagnacht dan hebben we wel de afwisseling van wat wolkenvelden. En ook nog wel wat opklaringen. Het blijft droog en er waait een matige aan zee vrij krachtige west- tot zuidwestelijke wind. En de temperatuur daalt in die nacht naar een graad of 3. Zondag dan beginnen we de dag met zonneschijn, maar vrij snel neemt de wolking weer toe. En dat alles op de nadering van een volgende storing. die storing zorgt er ook voor dat tegen de avond het weer harder gaat waaien en gaat regenen. Wind die komt uit het zuidwesten, overal matig aan zeekrachtig en temperatuur stijgt naar een graad of 7 zondag. Er staan nog steeds één waarschuwing eh, op het flitsscherm al hier. Aardehout richting Zandvoort, de Zandvoortse landen en 201 is dat. En staan ze flitsen de hoogte van hectometerpaal 16.0. Eh, Het ritme van Zandvoort. C-C-F-M. Short van Dam. Ladies and gentlemen. Let's go. Hit it. wij gaan verder met eh, de nummer 7 in handen van Snow Patrol. Een klein stukje van ze, want ze zakken wel weer een stuk deze week van 4 naar 7. Straks voor jou de nummer 6 in handen van Gavin DeGraw en Sweeter. You can't find the phone So you can call it off But it might be for the best You can't walk away Anyway Cause you've nowhere else to go Is he worth all this?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 Nu moeten ze genoegen nemen met plek 4. Ina en Guam Megan, un momento in de negende week, dus zakkend van 2 naar 4. Daarvoor de LMFIO, Sexy and I Know It. De negende week gaan die twee plaatsen omhoog, van 7 omhoog naar 5. Kevin de Grand Sweden hoorde je ook nog in de zevende week omhoog, van 8 naar 6. Wil ik de lijst straks nalezen? Dat kan hè. Vanaf 5 uur staat hij gewoon weer op eh, www.zfmzandvoort.nl En dan zie je ook dat de nummer 3 gewoon is blijven zitten. Cobra Starship en Asabi, You Make Me Feel. In de zesde week dus nog steeds op nummer 3. La, la, la. zijn zij de beste van Europa. Rihanna en Colvin Harris. Elf weken lang staan ze nu al in de lijst en nog steeds dus bovenaan. En voor Lady Gaga, You and I, zij maakt een grote sprong deze week. Want het staat nu 7 weken in de lijst, gaat van 9 omhoog naar 2. Cobra Starship en Sabi, You Make Me Feel blijft staan op 3. 4 is er voor Ina, Grand Megan, Un Momento. LMFAO, Sexy and I Know It op nummer 5. Voor de lijst nalezen, hij staat straks gewoon weer op internet www.zfmzandvoort.nl dat was hem voor deze week. 9 december 2011, aflevering 49.